Via de spreidingswet zou daar een verandering in kunnen komen... omdat gemeenten dan gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. In de Tweede Kamer was een meerderheid voor de wet. Vandaag en morgen moet blijken of die meerderheid er ook is in de Eerste Kamer. In Noord-Holland en Utrecht vangt ongeveer de helft van alle gemeenten geen asielzoekers op. Sommige gemeenten zeggen dat ze wel willen, maar dat ze geen ruimte hebben of geen geschikte locaties. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, heeft opgeroepen tot een grote internationale vredesconferentie over Gaza. Het moet volgens hem een gezaghebbende conferentie zijn waarin een concreet plan wordt uitgewerkt voor een twee-staten-oplossing. Wang deed zijn uitspraken na gesprekken in Cairo met zijn Egyptische ambtgenoot en de secretaris-generaal van de Arabische Liga. Oxfam Novib wil extra belasting voor de superrijken. Volgens het jaarlijkse rapport dat Oxfam uitbrengt... voorafgaand aan het Wereld Economisch Forum... groeit de economische ongelijkheid. Het vermogen van de vijf rijkste mannen ter wereld... is sinds 2020 meer dan verdubbeld. Tegelijkertijd zijn 5 miljard mensen door inflatie armer geworden... De gemiddelde Nederlander is er door de prijsstijgingen een half maand salaris op achteruit gegaan. In Rio de Janeiro zijn zeker elf mensen om het leven gekomen door noodweer. Ook worden nog een vrouw en een kind vermist. Vooral de regio ten noorden van de Braziliaanse stad werd dit weekend getroffen door zware regenval. De burgemeester van Rio heeft de noodtoestand uitgeroepen en president Lula heeft financiële steun toegezegd. Het weer, winterse buien en in het hele land geldt code geel vanwege kans op gladheid. Overdag blijven er winterse buien vallen met hagel, regen en sneeuw.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 Blijkt uit een analyse door RTV Noord. Vandaag en morgen moet blijken of de Eerste Kamer instemt met de spreidingswet... die gemeenten tot opvang kan verplichten. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi heeft opgeroepen tot een grote internationale vredesconferentie over Gaza. Het moet volgens hem een gezaghebbende conferentie zijn waarin een concreet plan wordt uitgewerkt voor een twee-staten-oplossing. Oxfam Novib wil extra belasting voor de superrijken. Volgens het jaarlijkse rapport dat Oxfam uitbrengt groeit de economische ongelijkheid. Het vermogen van de vijf rijkste mannen ter wereld is sinds 2020 meer dan verdubbeld.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 See, I heard it all before. All of your lies, all of your sweet talk. and see I had to shut you down. You must have fell and bumped your head, messing up my shit up. and violating, violating me.